12 uur. Jobboot met het NOS-journaal. De installatie van de nieuwe Botlekbrug over de Oude Maas is vannacht mislukt. Tijdens het ophangen van de brug in Rotterdam brak een van de kabels. Doordat de kabel gerepareerd moest worden is het getijde gemist dat nodig was om de brug te kunnen installeren. Volgens Rijkswaterstaat wordt vanavond om 6 uur een nieuwe poging gedaan om de brug op de pijlers te monteren. De nieuwe brug in de A15 naar de Maasvlakte wordt een van de grootste hefbruggen van Europa. Zes vrouwen die in hun jeugd door geestelijken zijn misbruikt... dagen de Rooms-Katholieke Kerk voor de rechter. Met het kort geding willen ze afdwingen dat zij en andere slachtoffers... alsnog een klacht kunnen indienen over seksueel misbruik, schrijft Trouw. Het meldpunt voor seksueel misbruik is sinds 1 juli gesloten voor zaken die juridisch gezien verjaard zijn en waarvan de mogelijke dader niet meer in leven is. De vrouwen willen dat het meldpunt weer voor onbepaalde tijd open gaat. De bisschoppen zeggen dat sluiting van het meldpunt ruim een half jaar tevoren is aangekondigd. Ze vinden dat redelijk. Heropening wordt dan ook niet overwogen. Peru heeft afgelopen week tientallen kleine landingsbanen in de Amazone vernield in de strijd tegen cocaïne. De autoriteiten willen het toenemende aantal vliegtuigjes tegengaan dat drugs uit de jungle smokkelt. In totaal moeten na dit weekend bijna 60 landingstrips in het oerwoud onklaar zijn gemaakt. Via de afgelegen landingstroken worden jaarlijks tonnen drugs uit de jungle gesmokkeld. De meeste cocaïne gaat via Bolivia naar Brazilië en de Verenigde Staten. Zo'n 30 jongeren uit Antwerpen hebben maandenlang een werkloosheidsuitkering gekregen, terwijl ze in Syrië waren voor de jihad. In totaal gaat het om 90.000 euro, zo'n 3.000 euro per strijder. Het geld wordt teruggevorderd. Ook in Nederland wordt bekeken of uitkeringen van jihadgangers gestopt kunnen worden. Het kabinet bereidt een wet voor die dat mogelijk moet maken. Het weer overwegend zonnig, alleen in het oosten en zuidoosten blijft het bewolkt. Het wordt 20 tot 22 graden. Morgen in het oosten bewolkt en kans op een bui. In de rest van het land zonnig, met temperaturen van 19 tot 21 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.